ben ik zo'n leider, zo'n groot idool. Ik sta voor gek, maandag op school. Sandy is het die voor me zie. Waar sta ik nou? Ik koos voor jou. Een weg is de magie. Jij verdween en alleen vraag ik me af waarom, waarom, waarom jij wegging. Oh Sandy. Oh. Mandy, ik weet dat ik je pijn heb gedaan, maar je moet me echt geloven als ik zeg dat, als ik zeg dat ik niets ben zonder sei